Dit is Maud Schreurs met het NWS Journaal. De water de hele dag. Zo'n 30.000 huishoudens zitten zonder water... omdat twee grote waterleidingen onder de IJssel lek zijn. Eén lek wordt inmiddels gemaakt... maar monteurs zijn nog op zoek naar het tweede lek. Door de problemen hebben mensen in Doesburg, Rijnwaarde, Zevenaar en Reden... al de hele dag geen drinkwater. Er is opnieuw een overnamebod gedaan op de Telegraaf Mediagroep TMG... Het Vlaamse Mediahuis is samen met een partner bereid 5,90 euro per aandeel neer te leggen. En vorig jaar boden ze 5,25 euro. Maar een paar weken later bracht mediabedrijf Talpa van John de Mol een hoger bod uit. Hetzelfde bedrag dat de Belgen nu voor TMG over hebben. Mediahuis is eigenaar van de kranten NRC en De Limburger. Onder TMV, TMG vallen onder meer De Telegraaf en radiozender Sky Radio. Het bedrijf heeft het moeilijk, onder meer door teruglopende advertentieinkomsten. Amsterdam gaat de plannen voor een nieuw erfpachtstelsel zo goed als zeker aanpassen vanwege een golf van kritiek. In Amsterdam staan zo'n 190.000 woningen op grond van de gemeente. Huiseigenaren moeten daarom erfpacht betalen, een soort huur. In het nieuwe systeem kunnen mensen die erfpacht voor eeuwig afkopen, maar dat kost veel geld. Het gaat vaak om tienduizenden euro's of zelfs tonnen per woning. Vereniging Eigen en makelaars in Amsterdam noemde het erfpachtplan onbetaalbaar. Ze zijn bang dat woningen straks niet meer te verkopen zijn. Drie dagen na de 4-1-nederlaag in de Europa League tegen Olympique Lyonnais... heeft AZ ook punten laten liggen in de eredivisie. Uit bij Willem II werd het 1-1. De club uit Alkmaar stond lang met 1-0 voor... maar liet de zegen en blessuretijd glippen. Het weer vanuit het westen geleidelijk droog bij een graad of 8. Vannacht in het westen opnieuw regen.